Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger voert nu grondaanvallen uit in de hele Gazastrook, zegt een woordvoerder. Aanvankelijk richtte het leger zich op het noorden van Gaza... maar volgens Israël houden leiders van Hamas zich inmiddels in het zuiden op. In en rond de zuidelijke stad ghan Yunis wordt de Palestijnse bevolking al dagen opgeroepen om te vertrekken. Het internationaal strafhof in Den Haag wil het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door Israël en Hamas intensiveren. De hoofdaanklager van het hof heeft dat gezegd na een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij sprak er met slachtoffers aan beide kanten. Israël erkent het internationaal strafhof niet. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze twee vrachtschepen in de Rode Zee hebben aangevallen. De schepen hebben volgens de Houthis een relatie met Israël. Er zou ook een Amerikaans oorlogsschip in de Rode Zee zijn beschoten... maar de Houthis ontkennen dat ze daarachter zitten. volgens een anonieme Amerikaanse regeringsbron zou het oorlogsschip drones uit de lucht hebben geschoten. Bij een woningbrand in Bruinisse in Zeeland heeft de brandweer zich teruggetrokken vanwege vuurwerk. De brandweer was groot uitgerukt voor een brand in drie woningen. Maar omdat duidelijk werd dat er op zolder van één van die woningen vuurwerk lag, stopte de brandweer met blussen. Huizen daarnaast werden ontruimd en er werd verder geblust met een bluskanon op afstand. Het vuur in Bruinisse is onder controle. En verkenner Ronald Plasterk gaat morgen verder met zijn gesprekken. Hij ontvangt achtereenvolgens PVV-leider Wilders, Van der Plas van de BBB, Jesselgus van de VVD en Omzicht van NSC. En voor het weekend zei Plasterk al dat er een tweede gespreksronde nodig is. Maar hij zei dat het niet nodig is om weer met alle partijleiders te spreken. Het weer nog. Er trekt sneeuw over het land. Lokaal kan 1 tot 5 centimeter blijven liggen. Vanuit het zuiden wordt het droog. In het noordoosten sneeuwt het tot diep in de nacht. Morgen bewolkt, regen en natte sneeuw dan 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. Oh, well, I guess it would be nice if I could touch your body.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 And will you spare our thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world where we're no longer born to lose. In the ideal world, we can start again. Now in my real world, let's put an end to suffering and suffering.